Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De onlangs overleden van der Laan heeft in het geheim campagne gevoerd tegen radicalisering. Hij informeerde zijn wethouders en de gemeenteraad er niet over. Dat schrijft Elsevier Weekblad op basis van vertrouwelijke stukken... en gesprekken met betrokkenen die anoniem blijven... omdat ze anders hun ambtsgeheim schenden. De campagne zou sinds 2015 lopen. Fractieleiders uit de Amsterdamse gemeenteraad zijn verrast... en zeggen dat ze opheldering willen over deze kwestie. Tienduizenden tegenstanders van een onafhankelijk Catalonië zijn vandaag in Barcelona op de been. Sinds het middaguur is er een betoging voor de Spaanse eenheid. De organisatoren zeggen de voorstanders van Spaanse eenheid een stem te willen geven. Ze willen laten zien dat de meerderheid van de Catalanen niet langer zwijgt. Betogers dragen Spaanse vlaggen en lopen met spandoeken. Gisteren gingen ook in Madrid duizenden tegenstanders van Catalaanse onafhankelijkheid de straat op. De politie in Limburg heeft een Duitser opgepakt voor het veroorzaken van een verkeersongeluk op de A73. De 34-jarige Duitser reed gisteravond in de richting van Roermond met een aanhanger waarop een kwad stond. Bij Swalmen viel de kwad op de weg. Andere weggebruikers moesten daarvoor uitwijken, waarna vijf auto's op elkaar botsten. Acht mensen raakten gewond, van wie er zes nog in het ziekenhuis liggen. Volgens omroep L1 is een van de slachtoffers er slecht aan toe. De parlementsverkiezingen in IJsland hebben een verlies opgeleverd voor de rechtse coalitie. De centrumrechtse onafhankelijkheidspartij blijft met een kwart van de stemmen nog wel de grootste, maar kan met de twee andere rechtse partijen geen absolute meerderheid meer vormen. De verkiezingen in IJsland waren uitgeschreven na een schandaal. De vader van de premier had in een brief eerherstel gevraagd voor een vriend, een veroordeelde kinderverkrachter. De premier wist dat, maar hield het stil. Het weer, eerst nog wat buien, later droog en meer kans op wat zon. Het is ongeveer 12 graden. Morgen op veel plaatsen droog en af en toe zon. Dan wordt het opnieuw 10 tot 12 graden. Later in de week loopt de temperatuur iets op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.